Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Nigeria zijn tientallen mensen ontvoerd door een gewapende bende. Gebeurde afgelopen vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De bendeleden sloegen toe in een dorp waar begin dit jaar ook al veel mensen werden gekidnapt. En toen werd er losgeld betaald, maar werden alsnog veel gijzelaars vermoord. In Nigeria worden vaker grote groepen mensen ontvoerd. Criminelen zien daar een verdienmodel in. Een Nederlandse stichting gaat een miljardenclaim indienen bij de FIFA en vijf voetbalbonden, waaronder de KVB. Zij zijn een schadevergoeding voor proefvoetballers die inkomsten zijn misgelopen door transferregels van de FIFA, zegt sportredacteur Guido van Gorp. Begon Eigenlijk allemaal met één speler uit Frankrijk, Lassana Diarra, een, eh, middenvelder. Die wilde vertrekken bij zijn club. Eh, had een conflict, maar dat mocht niet volgens de FIFA-regels. Zij kreeg een boete. en eh, hij mocht niet spelen bij een nieuwe club. En dat vond hij zo onrechtvaardig dat hij ging procederen. Ja, die zaak won hij en daarom denkt de stichting dat ook heel veel andere voetballers recht hebben op een schadevergoeding. De politie heeft vanochtend een man gered die 12 uur vast zat in de Zeelandbrug. Hij wilde zien hoe die brug er van binnen uitzag, maar toen hij binnenkwam viel de deur achter hem in het slot. Toen de agenten onder de brug stonden, zagen ze een hand tussen de delen uitsteken. En de man kwam er dus goed vanaf wil je een mooie berg beklimmen op vakantie? Dat doe ik wel even, denken steeds meer mensen. Maar daardoor raken ook steeds meer onervaren bergbeklimmers in de problemen. Reddingsteams moeten steeds vaker uitrukken. Volgens de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging komt dat deels door social media. Prachtige plaatjes die men ziet van, eh, van bergmeren of berglandschappen. Maar dan eigenlijk denken, oh daar ga ik ook even naartoe. Maar volgens van tevoren ja, niet eh, realiseren van oké, maar waar is het dan precies? En ja, wat, wat moet ik doen en wat moet ik vooral ook meenemen? Ja, mensen lopen bijvoorbeeld op sneak of nemen geen regenkleding mee. En ook herkennen ze gevaarlijke plekken in de bergen niet. Daarom waarschuwt de vereniging. Als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan, doe het dan alsjeblieft niet. Je bent op vakantie, hè? het is fantastisch om in de bergen te zijn, maar je wil ook met leuke verhalen thuiskomen. Nou, het weer hier in Nederland dan. Alleen in het noorden vanmiddag zon. Voor de rest is het bewolkt.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 Zuid-Korea is begonnen met het weghalen van luidsprekers bij de grens met Noord-Korea. Door de speakers klonk propaganda in de richting van het noorden. Door ze weg te halen wil de nieuwe president van Zuid-Korea de relatie met het noorden verbeteren. De reizigers tussen Den Haag Centraal en Utrecht en Den Haag en Rotterdam moeten de komende maanden rekening houden met vertraging. De sporen en wissels op station Den Haag worden vervangen omdat ze verouderd zijn. Het weer, eerst nog droog, maar eind van de middag meer bewolking en regen bij maximaal 23 graden.